Hageman met het NOS. Het Griekse parlement begint rond deze tijd aan een debat over het lot van premier Papandreou en zijn regering. Aan het einde ervan, vanavond laat, is er een vertrouwensstemming. Het is de vraag of de premier die overleeft. Mogelijk probeert Papandreou de stemming uit te stellen. Volgens de grondwet kan hij die stemming 48 uur vooruitschuiven. Papandreou is bereid zijn omstreden plan voor een referendum over de Europese noodsteun in te trekken, maar de oppositie neemt daar geen genoegen mee en eist dat hij opstapt. Het Internationaal Monetair Fonds gaat controleren of Italië hard genoeg werkt aan economische hervormingen. Het IMF komt vier keer per jaar met een rapport. Premier Berlusconi zegt dat hij het toezicht van het IMF accepteert. Een aanbod voor financiële steun zou hij hebben afgewezen. Normaal worden landen alleen onder toezicht geplaatst als ze een lening krijgen van het IMF, zoals eerder Griekenland, Portugal en Ierland. Op een vakantiepark in Limburg zijn bloedsporen gevonden van de vermiste militair Laurens Frits. Dat versterkt het vermoeden dat de man niet meer in leven is, zegt het Openbaar Ministerie. De sporen werden gevonden in een woning op het park in Herkenbos, waar eerder deze week een man van 47 werd opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij de verdwijning van de militair begin september. In het noordwesten van Italië zijn opnieuw doden gevallen door zwaar onweer en overstromingen. Bij Genua traden rivieren buiten hun oevers door de regen. Auto's werden door het water meegesleurd. Zeker twee vrouwen en twee kinderen zijn omgekomen. Een van de vrouwen werd doodgedrukt door drijvende auto's. Verder wordt er nog naar minstens vier mensen gezocht. Vorige week werden Ligurië en Toscane al getroffen door noodweer. Daarbij kwamen minstens tien mensen om het leven. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking. In de nacht kans op wat regen. Morgen begint de dag bewolkt, later af en toe zon en het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Eembrugge 5 kilometer en 5 kilometer voor het Hoevenlaken. Richting Amsterdam staat 4 kilometer tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. Op de A2 naar Amsterdam tussen het Oudrein en Maarsen 4. En op de A4 naar Den Haag 9 kilometer tussen het Burgerveen en Zoeterwoude. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Oostdorp en Knoopend Koenplein 6. En tussen Schellingwoude en Oost-Salenwerf ook 6 kilometer. A12 Utrecht naar Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Drieberg nog 10 kilometer na een ongeluk. En op de A13 naar Rotterdam, daar staat 5 kilometer voor de ring Rotterdam. A15 Europoort naar Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 5. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum ook 5 kilometer. En richting Hoek van Holland 4 kilometer tussen knooppunt Gouwe en Nieuwe. Beverkerk aan de IJssel. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht Veemarkt en Beeldhoven 3. En op de A27 richting Breda. Daar staat tussen knooppunt Lunetten en Hagestein 4 kilometer. En verderop bij Lexmond nog eens een keer 5 kilometer. En nog een stuk verderop voor de brug bij Gorkum ook 5. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Dan rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Afrit Den Dolder en Leusden.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 And she got your mouth wide open, and you're sweating like a hundred degrees. But it's not a ghost, your body can't handle you watching me. And one more move, I'ma make you drop to your knees. we leven in een spookstad. Alles wat je zoekt is Maar niemand die weet van mij wat ik ik zie. Ik zie boterbloemen en vlinders fladderen. De zon die schijnt, de storm verdwijnt. De liefde van de mensen om me heen ontvang ik met open armen. En is de reden dat ik altijd blijf. Ik hou mijn poot stijf en blijf verder kijken dan mijn eigen neus als ik zal nooit verdwijnen Leven in gedachtes, zeg me mensen lachjes. Blijf me bewust dat mijn innerlijke kracht mijn macht is Drink een koude kastjes of een vodka ijs Geniet van het leven, want het leven is een reis Ik neem je mee op reis, naar waar je wil Door de tijd heen, soms zet ik alles stil En veer neem de dag door met mezelf En voel intens geluk, dat me verder helpt Verder dan ik ooit ben gekomen verder dan ik ooit had durven dromen We leven in een spookstad, spookstad Leven in een spookstad Leven in een spookstad, spookstad Leven in een spookstad Alles draait om me heen Voel de donder en bliksem De zon en de hemel die bestaat op mij Hier om me heen voel ik de donder en bliksem De zon en de smoken, smoken, smoken. Ik ben omringd door spoken, spoken, spoken. Dromen zijn bedrogen, ik maak ze werkelijk. Ik drink ambrosijn en blijf onsterfelijk Ik ben niet geboren voor de money en de fame Maar loop niet weg voor problemen, blijf op mijn beide benen staan Mijn toekomst is gekleurd, met waskers op papier Mijn karakter, mijn lot dus maak ik veel plezier Het is alles of niets Ik gun iedereen alles Ontwikkeld door de jaren Geef met liefde en passie Bleef haters vermijden En klom naar de top Er is niemand die mij kan stoppen Van wat ik nu drop Heb te veel meegemaakt te veel dat je raakt Van begrafenis tot tot avonds laat knokken op straat Een week water en brood terwijl we op nummer 1 stonden Dit wordt zeker mijn dood Al heel dit al mijn wonden Ik leef niet meer zonder, niet meer zonder muziek Ik doe dit voor mezelf en mijn publiek We leven in een spookstad, spookstad Leven in een spookstad Leven in een spookstad, spookstad Leven in een spookstad Cobain Hier om me heen voel ik de donder en bliksem, de zon en bedoel met Spookstad ervoor de Carly Hilson met Los Control. Featuring Nelly was dat. Eh, je luistert naar het nummer 1 programma van uh, Radio CFM. Het is het weekend en het is 5 uur geweest. En eh, hij is er weer hoor, dames en heren. Niels. Ik ja, gelukkig. We hebben je gemist. Ja, heel erg. Nee, heel erg. We, dit programma zonder jou is als uh, zonder bier. Of okay. Dan het maar op. Het is gewoon heel anders. Ehm, we hebben vandaag wel een speciale uitzending op zich. Eh, niet alleen al omdat het onze 50ste is, heb ik uitgerekend. Ja. Want over twee weken zijn we hier precies een jaar. En het is dus de 52ste, want er zitten 52 weken in een jaar. Niet. Kijk, heb ik uitgerekend. Ja, ik kan wel rekenen. Hopelijk dat het ook zo met kerst lukt, want dat ging de vorige week ook fout. Want toen haalde ik er in plaats van 7, of zes dagen, 7 dagen af. Dat is een beetje dom, maar ja. Ehm, ik had school gehad en dat heb ik nu niet, dus gaan we dit maar eens een keer proberen. De nieuwe Kevin de Gros staat ook al klaar. Ja. Uh, voor de rest hebben we deze uitzending... Eh, twee nummers van Goldplay. Twee nieuwe nummers. Ja. Ik weet niet waarom. Ik weet ook niet wie die playlist heeft gemaakt. Ik zeg niet wie dat heeft gedaan. <laughs> Mm, Ikzelf. En um, Gers Pardoel hebben we ook nog. Oké. Ja, ah, En natuurlijk om uh, ongeveer over een kwartiertje hebben we Barbara Barend aan de telefoon. En niet Barbara strijzend. Oké, okay. is goed. Je gaat nu luisteren naar Sweeter. En dat is van uh, Kevin DeBrough. down okay. with the party rock style. Okay. I'ma drink and toast and try to drink these hoes till uh. I go see now. Uh. From dusk till dawn, there's a party going on. I'ma take you in the back, girl, hit you with the boom boom, then pow, I'm gone. She got that boom boom pow, I wanna hit her right now. I'ma make her sweat up in the bed like she ran eight miles. I got that party rock and the bass don't stop. We rock that 808 until you call the cops let the beat rock. People in the place, if you wanna get down, put your hands in the Yo, I got that hit to beat the block.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 They try to copy my swagger. I'm on that. I'm sold 3008. You sold 2008. I got that boom boom boom. Let the party rock. Sonic boom, y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go ape. I stuck on super a. that low fi super ape. new tummy on Into the future Cybertron Harder, faster, better, stronger Sexy ladies extra longer Cause we gotta beat that pound We gotta beat that pound We gotta beat that 808, that mooiste eigenschap werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters te juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt... Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij, zing een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan Ver van de avonturen uit de brochure Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren Strijdend in de strijd die niet te zijn was Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne staat Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed Gedood door de kogels van zijn kant Ik keek hem in zijn ogen en voelde ze pijn, man? neem er een van mij En drink voor ze, hij zei proost Frans, maar zing voor me. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij, zing een een veelbelovende jonge meid Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt Als ze kiest voor zichzelf is ze de wonder kwijt Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan en nu is zij alleen, de moeder helpt wel mee Maar die is ook gestrest en zit in de AOW toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans. Ja, dat was Avicii met Fade Into Darkness. Daarvoor Lange Frans. Sing voor me met lau En Direct met Time to Chasing. Black Eyed Peas met LMFO Met Boom Boom Pow. Ja, dat is een eh, rare mix. En dan had ik er ook wel een heel leuk uh, voor. Alleen, helaas, helaas, helaas. Het is hier zoals altijd die doen het niet. Maar goed, we gaan wel eventjes luisteren naar eh, Gold Goldplay met Paradise. En uh, dat is de mix van Federal Ground. Die doet het heel goed op dit moment. Bijvoorbeeld in de eh, Slam FM lijst staat die echt, echt hoog.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 Heel knap, hè? Daarvoor hoorde je Beyoncé met The Best Thing I Have Had. En dat is zeker dit nummer voor haar, want dat eh, levert veel had, geld op. Nou, dat is het ook. Het, het levert veel geld op. Mhm. Eh, Bruno Mars met Just The Way You Are en Coldplay Paradise in een verderlijk Grand Mix. Nou is het dus, uh, daar kom ik heel snel net achter. er was dus van deze week een, een, ophef, een ophef. Ja de Hema-taart, de kersthema taart die zou eh, voor 0 euro in de webshop eh, staan. Ja. Nou blijkt dus dat dat een PR-stunt is geweest. Eh, Hema had gezegd dat al mensen hadden al 200 miljard taarten hadden besteld. Ja. En dat, ja, dat is dus allemaal, allemaal eigenlijk gedaan om, om de reclame. En het, is best wel goed ge, het heeft best wel goed gewerkt. Um, ik zat even voorlezen. De website van Hema is gisteravond urenlang nauwelijks bereikbaar geweest. Er stond een eh, stormloop op de taart die op de site gratis werd aangeboden. De bosruchten, en dit is leuk, Klavoetis komt eh, eigenlijk voor 4 euro eh, in de webshop. Maar ehm, op Twitter liet Hema dus weten dat die taart gratis in de webshop zou zijn. Waardoor heel veel mensen naar die site gingen en ja, toen was de PR-stand goed. Ja, precies. Dus eigenlijk trokken ze, trokken mensen om te zeggen dat die 0 euro was. Maar eigenlijk was het niet zo. oké. Dat is slim hè? Slimme streek. Maar ook een hele vieze streek. Echt HEMA. Echt <laughs> Dit is heel flauw, sorry. Nou, we hebben Barbara Barend uh, eh, proberen te bellen, maar zij is even niet bereikbaar. En ik ga nu even kijken of ze wel... Eh, ja, ik heb iets doorgegeven. Ze is na 6 uur wel bereikbaar, Niels. Oké, nou bellen we dus, na 6 eh, uur. bellen we denk ik rond half 7, dat komt mooi uit. Um, ja, en dan gaan we nu eventjes... eh. wat zullen we doen? Zullen we een weekendhitje even proberen te doen? Doe maar. Dat is namelijk eh deze. Dat is een nummer van Coldplay. Ja. Ja, dat het. Ik hoop dat het blijft doen. Ja. Dat is Charlie Brown van Coldplay. Hun nieuwe album. Milo Vito. Dat is het eh, album. dit is onze weekendhit. hit. we hebben er twee. We hebben er twee? We hebben er twee. Oké. je meteen dan van die studiehoos En zij is potentieel, dat is wat ik dacht En we spraken af drie minuten over acht De dag erop was zeker door het lot bepaald Ik zat te chillen in de metro en jij zat daar Je hoorde me al praten met een kameraad En we raakten veel te vroeg alweer aan de praat dus liep ik even met je door de stad Vergat bijna dat ik al iets afgesproken had zei sorry, maar nu moet ik verder Want mijn broertje staat te wachten bij de free record We zien elkaar vanavond nog voor het donker En ik dacht de hele middag, zij is echt een wonder Je innerlijke schoonheid maakt je zo bijzonder En dan heb ik het nog niet eens over al die vonken Ik heb mijn leven lang op jou gewacht Het is pas één over Eén minuut lijkt wel het al drie over acht Ik stond op je te wachten rond een uur of acht Maar drie minuten over had ik niet verwacht En heel cliché hadden we een film en stiekem checkte ik je billen Maar gelukkig had je dat toen niet in de gaten Want we waren echt over van alles aan het praten En het voelde toen al fijn om met jou te zijn Daardoor vloog de tijd veel te snel voorbij De film die we huurden heb ik nooit gezien Maar gevoelens die je uiteraard mij diep en ik keek niet naar je kicks of je nieuwe jeans Want dat boeide me niet, je had jou moeten zien Jij was zonder al die dingen toch al een juweel En gevoelens die ik voelde waren nooit gedeeld dus Ze zaten op de juiste plek waar ze hoorden Alleen kon ik het toen een tijd nog niet verwoorden Ik heb mijn leven lang op jou gewacht Het is pas twee over Twee jaar later kwam ik haar weer tegen Na een stap ergens in een donker steegje Ik keek naar haar en ze keek naar mij Alsof we water zagen branden en dus beiden zwegen Door mijn hoofd vlogen herinneringen De seconden stopten met tikken Ik heb je lang gezocht maar kon je niet vinden En wat doet die ring om je middelvinger Dus ik vroeg er meteen ben je al getrouwd En ze zei nee deze ring is voor jou de mijne heb ik ergens in een kluisje safe Bewaard met de brieven die je voor me schreef Samen met de foto's waar je lief op lacht Heb nog steeds alle liefde die je aan me gaf En ze vroeg me wanneer spreken we dan af Drie minuten over acht I've been telling you not now But baby,